Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Britse lagerhuis heeft zoals verwacht tegen een oproep gestemd van premier Johnson... om vervroegde verkiezingen te houden. En daarmee is het definitief dat er geen verkiezingen komen voor 31 oktober... de dag van de geplande brexit. Johnson had een tweederde meerderheid nodig, maar die haalde hij bij lange na niet. Johnson wil verkiezingen om, als hij die, wint... de geplande brexit op 31 oktober te kunnen doorvoeren. Deal of no deal. Het Lagerhuis bepaalde eerder dat Johnson niet zonder deal de brexit mag doorvoeren. De Nederlandse staat heeft in de jaren 80 miljoenen voor meubelstukken van prinses Juliana betaald, terwijl die al staatseigendom waren. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Het zou gaan om zeker 300 waardevolle meubelstukken uit de collectie van het Paleis het Loo. Ze werden begin 19e eeuw op staatskosten besteld door koning Lodewijk Napoleon. En er zitten ook meubels bij uit de periode van koning Willem I. Hoffunctionarissen zouden in 1969 ten onrechte hebben geconcludeerd... dat alle meubels op het Loo volledig eigendom van de koninklijke familie waren. Er moet snel meer geld geïnvesteerd worden in het beschermen van landen tegen extreem weer als gevolg van de klimaatveranderingen. Gebeurt dat niet, dan dreigen meer dan 100 miljoen mensen in 2030 onder de armoedegrens te komen. Dat staat in een rapport van de Global Commission on Adaptation. Een commissie die zich inzet voor aanpassing van het aan het veranderende leefklimaat. Nederland is de initiatiefnemer van die commissie... waarin ook mensen als Bill Gates en Ban Ki-moon zitten. Burgemeester Pente Straken van Maastricht heeft er spijt van... dat ze vorig jaar de gemeenteraad niet heeft verteld... over een woning die ze in het centrum van de stad had gekocht. Er was de afgelopen dagen onrust over die aankoop. De verkoper is een Limburgse ambtenaar... die mogelijk afhankelijk is van burgemeester Pen. Commissaris van de Koning Bovens was op de hoogte van de aankoop... en volgens hem was die in orde... en hebben burgemeester en ambtenaar geen afhankelijke relatie. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 9 graden. Hier en daar kan mist ontstaan. Overdag is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo, ik ben Sander Hoogendoorn, radio-dj en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Plastic soep begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september Nederland een stukje schoner.